Dikter Hark met het NOS-journaal. In het centrum van Luik zijn vanmiddag zeker dood en 64 gewonden gevallen... toen een man met granaten gooide en wild om zich heen schoot met een mitrailleur. Een van de granaten ontplofte bij een bushokje... waar op dat moment veel mensen stonden te wachten. De man heeft zelfmoord gepleegd, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Luik. Hij heeft een verleden als drugscrimineel. Waarom hij tot zijn daarom is onduidelijk. De schietpartij begon even over half één op de Place Saint-Lambert in het centrum van Luik. Aanvankelijk was er sprake van meerdere daders. Het centrum werd afgezet en de politie raadde iedereen aan om binnen te blijven. Op dit moment heeft de politie de situatie onder controle. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt nog of er nog niet ontplofte granaten liggen. De verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen rond steden staat bij veel gemeenten op weerstand. Ze maken zich volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zorgen over de luchtvervuiling. 80% van de gemeente wil ook kunnen ingrijpen op rijkswegen als de vervuiling te groot wordt. Rond een aantal steden is maximumsnelheid nu 80 kilometer, juist om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgend jaar wil het kabinet de snelheid op een aantal wegen weer verhogen. De gemeente Rotterdam heeft er in een brief bij, al bij minister Schultz van Hagen op aangedrongen van haar voornemen af te zien om de snelheidslimiet op de A13 bij Overschie bij 1 juli 2012 te verhogen naar 100 kilometer. Wetenschappers van het Europees Centrum voor Kernonderzoek, CERN, hebben belangrijke aanwijzingen gevonden voor het bestaan van het zogenoemde Higgs-deeltje. De zoektocht naar het elementaire deeltje is al meer dan 40 jaar aan de gang, sinds het bestaan van het deeltje werd voorspeld door de Britse natuurkundige Peter Higgs. Het Higgs-boson zou ook zou het ontbrekende puzzelstukje van de natuur zijn. Het geeft alle andere deeltjes massa en beïnvloedt zo hoe die zich gedragen. Het weer nog de buien trekken naar de oosten weg, maar al snel komen vanuit het westen weer nieuwe buien. De wind is vooral op de wadden stormachtig. Het is 8 tot, 12, eh, tot 11 graden, ook morgen veel wind en buien. Dit was het NMS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag voor Hoogmade 5. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A12 Den Haag richting Arnhem voor Driebergen 2 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knoop het Kleinpolderplein 3. Op de A15 Europoort Rotterdam voor Pernis 2. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knoop het Brechtseplein 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder 3 kilometer voor Leusten 2.